We zijn hier vanavond in een uh, kerkhof, een begraafplaats, waar zowel moslims als kofar begraven zijn. En nu zijn we hier in de sectie van de, van de ongelovigen. En wij zien hier overal graven met, met kruizen, graven die gemaakt zijn van marmer. Wij zien hier aan de overkant een, een heel grote monument staan met een zogezegde engel. Hè, jullie weten, met die cirkel en zo. Uh, met Allahu A'lam, iets dat op, eh, voor hen dan Isa salam zou moeten lijken of zoiets in de aard. Uh, eh, al-azim, terwijl we weten dat zij ver verwijderd zijn van deze karikatuur. maar het gaat nu niet om die karikatuur. Hier zijn we dan. En de mensen die hier liggen, wij zeggen tegen hen wat onze geliefde boodschapper sallallahu alayhi sallam zei tegen de doden van de ongelovigen toen hij voorbij hun kerkhof uh, voorbij kwam. Hij zei, hebben jullie, niet, hebben jullie niet nu eh, gekregen wat jullie beloofd werd? Dus met andere woorden, de hel dat hen beloofd werd en de pijnlijke bestraffing die hen beloofd werd. Waarom? Omdat wij weten uit ons geloof dat Allah subhanahu wa ta'ala enkel islam aanvaardt. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt geen christendom. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt geen jodendom. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt geen hindoeïsme, boeddhisme, atheïsme. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt geen democratie. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt enkel islam. En dan zeg ik niet eh, discriminatie of haat of ik weet niet wat, zoals dat heel veel zouden proberen mijn woorden te verdraaien. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het derde hoofdstuk van de Koran, in de vers van Ali Imran, de familie van Imran, ter verduidelijking, Imran is de grootvader van Jezus, van Isa alayhi salam, onze geliefde profeet Isa alayhi salam, de, de, de zoon van Maria, van Maryam alayhi salatu wassalam die vrome kuise moslima die Allah subhanahu wa ta'ala alleen aanbad en die niet, uh, die niet uh, uh, een, een kruis of een engel of, of, een, of een afgod aanbieden. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Ali Imran: Inna dina inda Allah al-Islam De religie bij Allah subhanahu wa ta'ala is islam. In een andere, religie, in een andere ayah zegt, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt geen enkel geloof dan islam. En degene die met iets anders dan islam zal komen de dag des oordeels, dit zal niet van hem uh, aanvaard worden. En hij zal bij de verliezers horen. En de verliezers betekenen deze mensen die hier nu de dag van vandaag liggen. Deze mensen die nu bestraft worden en zij, horen ons. Zij worden nu bestraft in hun graf. Waarom? Omdat zij het kruis aanbieden. Omdat zij alles aanbieden, behalve degene die het recht heeft om aanbeden te worden. Zij volgden alles, behalve degene die het recht heeft om gevolgd te worden. Zij gehoorzaamden alles, behalve degene die het recht heeft om gehoorzaam te worden. En daarom sta stil bij deze dag. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de hoofdstuk van Ar-Rahman... الله سبحانه وتعالى زهد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Alles wat er op aarde is, zal verdwijnen en zal sterven. Behalve het aangezicht van, van onze Heer, subhanahu wa ta'ala. Dus iedereen zal doodgaan. Iedereen. En dit is geen bedreiging zoals heel veel zouden zeggen. Maar wanneer wij zeiden Bart de Wever of Philip de Winter of eh, ieder andere vijand van Allah, vijand van islam, die dagelijks de islam bestrijdt, dat hij zijn dood zal kennen en dat hij in het graf zal, eh, het graf zal liggen en dat hij zal gevraagd worden voor hetgene dat hij heeft gedaan en hetgene dat hij niet heeft gedaan, dan zeggen zij ja, hij probeert mensen te bedreigen. Heeft iemand de zekerheid dat hij niet zou sterven? Is, heeft er iemand de zekerheid dat hij de eeuwigheid zal leven? En ik denk het niet. Iedereen zal belanden in het graf. Maar wij moeten zien wat wij voorbereiden om in ons graf te hebben, aangezien wij weten dat wij zullen gevraagd worden in ons graf. Wat zullen wij antwoorden wanneer de drie vragen zullen gesteld worden? De drie vragen, wie is jouw Heer? Wie is jouw profeet? Wat is jouw geloof? En wat zullen wij dan antwoorden? Zullen wij antwoorden, mijn Heer is de euro, of mijn Heer is Philip de Winter, of mijn Heer is de Wever, of mijn Heer is de Roepo? zullen wij antwoorden, mijn boek, mijn boek of mijn geloof is democratie. Zullen wij antwoorden, wie is onze profeet? Zullen wij dan, ik weet niet, een of andere partijvoorzitter of een of andere zanger of beroemdheid benoemen? En de juiste antwoorden zijn terug te vinden in het boek van Allah en in de heilige traditie van onze geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam. En mogen Allah ons allemaal laten heen gaan als gelovigen met de getuigenis van La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. En mogen Allah ons de kans geven om, om, om de, de antwoorden te geven volgens La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Een van onze grote geleerden zei... En hij is Ibn Kathir, rahimahullah. Allah. man asha ala shay'in mata alayh. Wa man ala shay'in bu'ita alayh. Degene die leeft op een wijze, zal zo sterven. En degene die op een, op een wijze sterft, zal zo voor zijn Heer komen te staan. Dus al wie dat sterft drinkend alcohol, hij zal zo voor Allah subhanahu staan, dronken door die alcohol. Al wie dat sterft wanneer hij drugs consumeert, zal zo voor Allah komen te staan. Degene die sterft als overspelige, degene die sterft als afgodaanbieder, degene die sterft als democraat, degene die sterft als liberaal, als socialist, degene die sterft op eender welk, hij zal zo voor Allah subhanahu wa ta'ala komen staan, de dag des oordeels, en weet dat dit geen lari is, weet dat dat waarheid is. En dat de dag des oordeels aankomt. En de dag des oordeels zal er zijn, hoe dan ook. En iedereen zal gevraagd worden. Voor de kleine zaken en de grote zaken. Bereid u voor en weet wat je zal moeten voorbereiden voor uw Heer subhanahu wa ta'ala. En bereid u voor voor de antwoorden. Want degene die niet antwoordt of degene die foute antwoorden geeft, hij zal hun moeten volgen in hun voetsporen. En dit is de destinatie van de hel. Het zou misschien heel warm kunnen klinken voor heel veel, maar ik denk niet dat iemand de, de, de, de leed en, en, en de bestraffing van de hel wil kennen. Want de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, als jullie zouden weten wat er hierna, in het hiernamaals is, dan zouden jullie heel veel huilen en weinig lachen. Denk hierover na. Wa akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقدوتي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد De profeet sallallahu alayhi wasallam zei, tadakkaru hadim al-laddat. Gedenk de vernietiger van de lusten, of de, de vernietiger van de begeerten. En dat betekent de dood. Gedenk de dood. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei ook, ummati bijna 16 wa 70, wa ma yatajawazuha illa qalil. Mijn umma is tussen de 60 en de 70 en heel weinig zullen deze overschrijden. Als wij hier een beetje gaan rondwandelen, uh, onder de moslims hier, dan zien wij ook dat er zijn heel veel jonge mensen. En niet veel zullen 150 jaar worden of zo. Ik, nooit hebben we toch gehoord van iemand de laatste <clears throat> tijd dat hij eh, 150 is geworden. Dus wij moeten de dood gedenken. Een moslim weet dat hij zal doodgaan. Een moslim leeft om zijn Heer te aanbieden. En de beste uitspraak dat een moslim zou kunnen doen is: Ik wil naar huis gaan. Of ik wil terugkeren naar huis. Een moslim moet, eh, moet heimwee hebben. En waar is zijn huis? Marokko? Rahmakallah is zijn huis? Marokko, Turkije, Tunesië. Aan het strand een mooie villa. Is dat ons huis? Ons huis is een Jannah. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft onze vader Adam alayhi salam geschapen met onze moeder en hun het paradijs gegeven. En hij heeft hun naar, naar aarde gestuurd, nadat het, natuurlijk het verhaal van de vrucht. Walakin de uiteindelijke bestemming is terug het paradijs, bij idnillah. Dus wij moeten uitkijken naar de dag om terug te keren naar ons huis in het paradijs. En terug te keren naar onze Heer. En wij moeten een nefs mutma'inna hebben. Een ziel, een overtuigde ziel hebben. Een, een ziel hebben die gerust is om haar Heer te ontmoeten. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah al-Fajr, in het einde van Surah al-Fajr, Ja eh, ayyuha mutmainna irji'i ila rabbiki Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o eh, ziel die, die rust heeft gevonden en, en harmonie heeft gevonden en zekerheid heeft gevonden. Irji'i Keer terug naar uw Heer, tevreden en, er is, en, en, uw Heer is ook tevreden over u. En, kom, en, en ga binnen, treed binnen in mijn paradijs en treed binnen onder mijn dienaren. Zo dient een moslim te, te denken. En we hebben een halaqa gedaan over de nefs, over de, de, de ziel, dat er drie soorten zielen zijn. Je hebt een ziel, Ammaratun Bissou, die oproept tot, eh, tot het kwade. Eh, een ziel uh, dat, dat zichzelf vragen stelt. een nefs, een lawama. een ziel dat zichzelf kritiek geeft, een constructieve kritiek om zichzelf te verbeteren. En het beste en de, de, allerhoogste is de ziel al inna, De ziel dat rust en kalmte en harmonie heeft gevonden met haar Heer. Met andere woorden, een ziel die een link heeft, een band heeft met haar Heer. En hoe kunnen wij die band hebben met ons Heer? Alles is terug te vinden in drie, in drie vragen. Alles is terug te vinden in drie vragen. En dat noemen we Osol tereta, Osol tereta, De drie fundamenten. En dat zijn eigenlijk drie vragen. Die zullen gevraagd worden in het graf door Munkar en Nakir. Ter informatie, Omar radiallahu ta'ala anhu wa Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, deze, deze qissa over Omar radiallahu anhu. De profeet zei over hem dat wanneer hij eh, astaghfirullah, een sahabi heeft gedroomd over hem. Dat Omar toen hij is gestorven in zijn graf lag. En dat Monker en Nakir naar hem zijn gekomen. En het allereerste dat hij tegen hen heeft gezegd. Men, rab, men rabbukum. Men nabiyukum. Wa ma huwa dinukum. Hij vroeg aan hen en niet zij aan hem. Omar radiallahu anhu. Kijk hoe dat hij zijn Heer heeft ontmoet. Met zekerheid. En zelfs hij wenste om nooit geschapen te zouden zijn om, om, de, de, om de woede van Allah subhanahu niet te zien, de dag des oordeels, en om zeker niet verantwoordelijk gesteld zullen worden voor iets dat hij heeft verkeerd gedaan. Hada Omar. Wat kunnen wij dan zeggen? Subhanallah, als wij nu rondkijken hier in de, begraaf, in de begraafplaats, zien we dat mensen, mashallah, zelfs moslims, subhanallah, wallah, ik ben gechoqueerd. Zelfs moslims, kijk, marmer, stenen. Kijk, subhanallah, hoe dat zijn decoraties, in fles water, wallah, in fles water een Turkse vlag. La hawla wa quwwata Ik vraag, jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zal de Turkse vlag u helpen in het graf? Zal de Marokkaanse vlag u helpen in het graf? Zal een fles water u helpen in het graf? Maar zal de vlag van La ilaha illallah u helpen in het graf? Zeker. Nee. En met de vlag van La ilaha illallah bedoel ik niet gewoon een vlag dat we op het graf zullen liggen. in leef, osul het Wie is uw Heer? En u weet, eh, die, ah, die vraag zou heel gemakkelijk klinken voor heel veel. Ja, mijn Heer is Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Er is geen probleem. het probleem is dat de vraag beantwoord zal worden naar gelang uw leven. Hoe heb jij geleefd? Heb jij geleefd met la ilaha illallah? Heb jij die zeven voorwaarden van la ilaha illallah geïmplementeerd in je leven? Heb jij da'wa gedaan naar die la ilaha illallah? Heb jij al-amr bil ma'roof, al-amr voor die la ilaha illallah gedaan? النهي عن الشرك النهي عن النفي فان لا اله الا الله كليفت هبت كليفت متهم فان نواقد الاسلام هبت كليفت متهم ذاك دي نواقد دي فيرنيتكرس فان الشهاده jezelf kunt beschermen daarvan. Heb jij geleefd om die la ilaha illallah de allerhoogste te houden? Want dat is de fard. Abdullah Azzam, rahimahullah, haza, na al-iman, na het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala is de allerhoogste verplichting dat la ilaha illallah de allerhoogste is op aarde. Daarmee willen wij ons hier ontmoeten. En als wij leven voor deze zaak, zullen wij bi'idnillah subhanahu wa ta'ala het antwoord kunnen geven op die vraag, mijn rabbuk. Mijn Heer is Allah subhanahu wa ta'ala. La matbu' wa la muta' wa la ma'boed bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Niemand heeft het recht om aanbeden gehoorzaamd, gevolgd worden dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is onze shahada. Onze shahada is el koffer bet taghut wal iman billah subhanahu wa ta'ala. En als wij hiermee leven en wij vervolledigen de vijf, de vijf voorwaarden van el koffer bet in ons leven. Hoe dat wij koffer bet moeten doen. Hoe dat wij iman billah moeten doen. Dan zullen wij eventueel de antwoord kunnen geven in het graf aan munkar wa nakir. Men huwa nabiyuk. من هو نبيك ويزي بوتش كبر ويزي بروفيت فيل زاو تزيك محمد انا اسبانيو بسترات نرد ستاندرد مزيم كان فراغ هو نوم تونز بروفيت والله واحد دي ذاتي محمد صلى الله عليه وسلم ده زنام كسا يا اخي ده سنامني محمد يسنام صلى الله عليه وسلم يزن دعاء سنام يا اخي الكريم هاوي استنامني فان بروفيت صلى الله عليه وسلم هاوي استنامني heeft een misdaad gepleegd tegenover de بروفيت صلى الله عليه وسلم دور زين te verlaten. En wat zei de profeet sallallahu wa wasallam? Men raghib an sunnati, falaysa minni. Degene die mijn sunnah verlaat, hoort niet bij mij. De profeet sallallahu distancieert zich van hem. De dag des oordeels, de profeet sallallahu wa wasallam zal willen bemiddelen voor een groep mensen, waarop de engelen zullen komen en zij zullen zeggen, ja Rasulullah, na u hebben zij u niet gevolgd. Na u hebben zij u niet gevolgd. Zij hebben alles gedaan wat, wat, wat jij had, had, had afgeraden. <coughs> Ja, Rasulullah, ze hoort niet bij u. Waarop de profeet sallallahu alaihi wasallam zal zeggen tegen, tegen de engelen, neem hun weg. <coughs> en die neem hun weg, dus hij zou zeggen, oh wee voor de mensen van de hel. Dus neem hun naar de hel. Zij kunnen, en met andere woorden, wat wij zeggen, zij kunnen de boom in. De profeet sallallahu distancieert u van u. Stel u voor, de profeet sallallahu alaihi wasallam, al qiyam hij staat voor hem, hij zegt, salamu alaykum, ya Rasulallah. Hij draait zijn gezicht, hij zegt, ik heb niks met u te maken. La hawla wa la quwwata illa billah. En aan de andere kant, stel u voor dat je voor Allah subhanahu wa ta'ala komt staan en dat plotseling de profeet sallallahu komt en hij neemt je van uw hand, van uw hand en hij zegt, hij hoort bij mij. Hij is van de mijne, ja, Allah subhanahu ja Allah. Ja Allah, ik sta garant voor hem. Ja Allah, vergeef hem. Ja Allah, vergeef hem eh, voor mij. Ja Allah. De profeet sallallahu alaihi wasallam is uw advocaat. De profeet sallallahu alaihi wasallam is degene die bemiddelt. Maar hoe kunnen wij dit doen als we de sunnah van de profeet Sallallahu niet volgen? Hoe kunnen wij dat doen wanneer dat we zeggen, ja, laat geen probleem. Mannen en vrouwen onder elkaar in conferenties, de nihania. Ja, baard scheren, geen probleem. Ja, isbel, geen probleem. Ja, dit. Ja, dit. Ja, vier vrouwen hoeft niet. Ja, dat is maar een sunnah van de profeet van vroeger. Ja, dat was vroeger, niet nu. Hoeveel keer heb je dat niet gehoord van mensen? Ja, naam, dat is een sunnah, in vroeger. Wij zijn in 2012. Ja, welke sunnah? Deze zaken zijn niet meer van, die, van deze tijd. Siwak, er is tandpasta, waarom siwak gebruiken? Terwijl de profeet sallallahu alaihi zei, degene die de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam doet herleven, er zijn verschillende riwayat, waaronder een, heel, een zwakke overlevering van 70 shuhada. Lekin de riwayat dat sahih is dat de profeet sallallahu alaihi zei, degene die mijn sunnah doet herleven, heeft de ajar van een shahid Heeft de, de, de, de beloning van een martelaar. Dat betekent niet het niveau van een martelaar voor alle duidelijkheid, maar de beloning dat betekent dat hij een grote beloning heeft bij Allah subhanahu wa ta'ala. Lekin, de volgende sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم als jullie waarlijk houden van Allah subhanahu wa ta'ala volg mij dan يعني de profeet sallallahu alaihi wasallam niet Abu Imran niet Sharia voor Belgium نيد فلان وفي الشيخ فلان وفي الشيخ علان وفي الدائي فلان وفلان فاتبعوني يعني ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم يحببكم الله الله سبحانه وتعالى فان يهود ان از الله سبحانه وتعالى ان هزال يلي زون فور هيفن از الله سبحانه وتعالى فان يهود وطن الله هاوت فان يهود بيتيكنت الله ويلت يو انتموت الله كاكتر نار اتوم ميت انتموت ان ستل يلي فور دات ان اندر جروب فان منسا الله ويلت يو انتموت الله هات ان الله عدو للكافرين إن الله لا يحب القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى هات الكفار ها هات نيفان الكفار ها هي زين فان فان الكفار استلي فور الله سبحانه وتعالى يهات الله بيل تونيزين استلي لي فور لا حول ولا قوة إلا بالله موت بي اونز دان كين زورغ ماكم ديزي كويستي وانير بابيت دات وي هير زولا بلاند وانير بابيت دات هير زال اونز ان ديستيناسي زين دا اللر لاتس فراغ دي دين واي زونز دين ديمقراطية يا أخي مصلحة يا أخي كفر دون كفر يا أخي het is om de minste, om de minste kwade Wat is onze dien? Onze dien is islam. En wat betekent islam? Al-istislam li rabbil ardi was sama' Wij, wij, onderwerpen ons volledig aan de Heer van hemel en aarde, subhanahu wa ta'ala. Wij onderwerpen ons aan niemand dan Allah, subhanahu wa ta'ala. Zoals die broeder zijn, wallahi alladhi la rabba siwa. Hij heeft een statement gemaakt dat bergen zou doen trillen. De broeder Abu Abdullah Atila van Engeland, hafidahullah, farajallahu anha. Mogen Allah, subhanahu wa ta'ala, zijn ibtila verlichten. Toen hij zei, about this to Allah, subhanahu wa ta'ala. Ik buig dit voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Dat was een statement. Wallahi, ja, gewoon, die zou moeten geschreven worden met goud. Wij buigen ons hoofd voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor, geen enkele, voor, voor niets anders. Of niemand anders. Voor geen tagoed buigen wij onze hoofden. Voor geen andere dien buigen wij onze hoofden. En met buigen betekent niet automatisch buigen, yani de rituele buiging. La wallah. Het toegeven, het compromis laten. Is het islam. Doen we enkel voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is de zuiverste vorm van islam. Dat wij zeggen, inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillah, rabbil alamin. Mijn, mijn, mijn salat, mijn, mijn gebed, mijn rituelen, mijn leven, mijn dood, is voor Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil Alameen. Dat is islam. En wanneer wij leven met deze zaak, dan zullen wij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen ontmoeten met die zaak. En dan zullen wij de vragen eventueel kunnen antwoorden bij idnillah tabaraka wa ta'ala over die zaak. Ja, jij leeft. Jij zegt dat je moslim bent. Waar is het da'wa in het tawhid? Waar is jouw islam beleven openlijk? Waar is jouw islam leven verkondigen? Waar is jouw amr bil ma'ruf nahi anil munkar? Waar is jouw jihad fi sabilillah? De profeet sallallahu heeft toch hoeveel hadith over het jihad over de nusra van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Niet altijd fysisch, niet altijd met wapens, dat zeggen wij niet. لكن de profeet sallallahu zei, jahidu al-mushrikina bi amwalikum, anfusikum wa alsinatikum. Met jullie tongen als jullie kunnen. Zoals onze realiteit hier. Ja, als wij de nusra aan de dien van Allah subhanahu wa ta'ala niet geven, als wij onze dien niet, niet leven, als wij onze dien niet promoten, als wij niet opofferingen doen in deze dunya, hoe kunnen wij wensen om in de akhirah te horen bij deze dien? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Ana bari'un من من يعيش بين أظهر المشركين en andere die bijna ظهرانين المشركين ik distancieer mij van degene die leeft onder de mushrikeen ulama zeggen over deze hadith degene die leeft onder de mushrikeen en hij is tevreden dat hij er leeft met, met hun manier van leven hij hoort bij hen en als hij sterft hij zal niet de shafa'a van de profeet sallallahu alaihi wasallam kunnen krijgen La hawla wa la quwwata illa Allah, we Allah subhanahu wa ta'ala om ons niet tot die doen behoren. Amen. Daarom, Allah, Allah in deze dien. Vrees Allah, beste broeders, in deze dien. En denk aan deze plaats. Denk aan deze plaats. Denk dat wij hier zullen Weet dat wij hier zullen belanden. En wat hebben wij voorbereid aan onze Heer subhanahu wa ta'ala om hier te belanden. En denk niet, ja, wij zijn 19 jaar, wij zijn 20 jaar, wij zijn 25 jaar, wij zijn 30 jaar. Een, een persoon die met mij is opgegroeid, die ik dagelijks zag, die iets van een drie, vier jaar jonger is dan mij, Allah hij is spoorloos verdwenen, hij is vermoord en in een rivier gegooid. Had hij ooit verwacht dat dat, dat, zijn einde zou zijn? In een zware, ik weet niet welk, een zware criminele feit gedood. Hoeveel jongeren hebben niet verloren? Hoeveel jongeren hebben niet verloren die wallahi zijn vertrokken s morgens met het idee dat ze s'avonds Playstation gaan spelen? Vorige keer zei toch iemand van Shabab tegen ons, ja, inshallah, ik ga, ik ga tauba doen, inshallah. stel je voor dat we... En de, dezelfde persoon, subhanallah, hij contacteerde mij een dag later om te zeggen, we hebben een ongeval gehad. Met de auto. En inshallah, dat zij niet zwaar gewond waren, zij waren licht gewond. Stel u voor, ja, Gil Karim, jij zegt ik ga tauba doen en jij blijft leven op jouw dwaling. Ongeval. Vorige keer een kind van vijf jaar, hij stond met zijn moeder de tram te wachten. Bam, vrachtwagen. Allahu alam, is die jongen gestorven of niet? Wij hebben gehoord van wel, Allahu alam. Als hij is gestorven, alhamdulillah, niet de moeder mag blij zijn dat zijn kind heeft eh, verloren. Eh, dat zij inshallah het paradijs krijgt door die, die beproeving. En het kind krijgt sowieso het paradijs, aangezien die op de fitra is. Als dat niet het geval is, en eh, zoals we hebben gehoord, hij was zwaar gewond, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem genezen en inshallah zijn gezondheid beter geven bij Ibnillah tabaraka wa Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen, zoals Allah subhanahu wa ta'ala hem eh, nu die beproeving heeft gegeven van, eh, hij is een kind, hij heeft geen beproeving, maar zoals Allah subhanahu wa ta'ala yani heeft uh, dat Allah subhanahu heeft gepland dat hij zijn been zou verliezen of dat, hij zijn, dat zijn been zou verbrijzeld raken, wallah Allah subhanahu kan hem doen stappen. in de slag van, van Badr, een sahabi radiallahu ta'ala en kwam bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij had net een slag gekregen met een zwaard. Hij zei, ja Rasulallah, adrika aini. Hij zei, ja Rasulallah, mijn oog, mijn oog, red mijn oog. Een uitpeilende oog. die riwaya zegt dat zijn oog alleen maar aan een ader hing. Op zijn, op zijn wang. De riwaya zegt, wa kanat ainuhu ala khaddih. Zijn oog was op zijn wang. Stel jullie voor, Als wij hier de beste chirurgen gaan halen in Europa, die gaan zeggen, ja, dat is 100% blind aan één oog, 100%. Minimum, minimum, zal er iets schelen met dat oog. De profeet sallallahu wasallam zei bismillah en hij duwde die oog terug in zijn, in zijn oogkas. En de riwaya zegt dat die oog beter en, beter en mooier was dan de andere oog. Dat is la ilaha Muhammad Rasulullah. Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Met welk? Wat is de sleutel? Bismillah. Maar wanneer de profeet sallallahu alaihi wasallam bismillah zei, hij zei die bismillah met de echte waarde van die bismillah. Daarom moeten wij leven voor die bismillah. En moeten wij leven voor die la ilaha Muhammad Rasulullah, om die drie vragen te kunnen beantwoorden. Bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons onder diegenen maken die de juiste antwoorden geven op de vragen. Amen. mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden voor de bestraffing van het graf. mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de eer geven om zoals bepaalde mensen zoals Sheikh Osama radiallahu ta'ala anh, die, zoals hier hebben wij kuffar gezien, die subhanallah enorme eh, graven hebben met kruizen en marmer en decoratie, in hun graf is een benauwing, is een, is een kleine opening die dagelijks eh, wordt, tegen hun wordt verbrijzeld en die pijn lijden dagelijks in hun graf. En Sheikh Osama radiallahu anh, zijn graf is de hele oceaan. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zodanig gewild dat hij niet een kleine eh, eh, benauwdheid, heeft in deze dunia een heel graf. Een hele oceaan af. Dus inshallah krijgen we die eer om ook een zo wijd graf te hebben. Amen. En mogen Allah subhanahu ons graf een tuin maken van de tuinen van het paradijs. Amen. En mogen Allah subhanahu onze doden vergeven en genade schenken en barmhartig zijn met hen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala diegenen die onder ons zijn gestorven en die ons zijn voorgegaan, mogen Allah subhanahu wa ta'ala hun... Eh, standvastig maken bij de vragen. En wij die nog moeten komen, mogen Allah subhanahu wa ta'ala eh, ons hen laten volgen in de haq, in de kalima van la ilaha Muhammad Rasulullah. En degenen die ons moeten volgen, inshallah volgen zij ons met een zuivere tawhid en een zuivere aqida. Zoals onze kinderen en onze nakomelingen bij idnillah tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم إليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالتوحيد اللهم لك الحمد بالتوحيد اللهم لك الحمد بالتوحيد اللهم لك الحمد بالسنة اللهم لك الحمد بالسنة اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما غردت الأطيار على الأشجار اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين العالمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين اللهم اغفر لأمواتنا آمين اللهم اغفر لأمواتنا آمين اللهم اغفر لأمواتنا آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافهم واعف عنهم آمين اللهم أكرم نزلهم آمين وسع مدخلهم آمين اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد آمين اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم جزي اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا آمين وبالسيئات عفوا وغفرانا آمين اللهم انقلهم من ضيق اللحود آمين ومراتع الدود آمين إلى جناتك جنات الخلود آمين, آمين اللهم اجعلهم في سدر مخدود آمين وطرح مندود آمين وماء مسكوب آمين اللهم اغفر لهم يا رب العالمين آمين اللهم وسع قبرهم آمين اللهم وسع قبورهم آمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة آمين اللهم ثبتهم عند السؤال آمين اللهم ثبتهم عند السؤال آمين اللهم ثبتهم عند السؤال آمين اللهم ثبتهم على دينك يا رب العالمين اللهم ثبتهم على الصراط آمين اللهم ثبتهم عند الصراط يا آمين رب العالمين آمين اللهم حرم عليهم النار آمين اللهم حرم عليهم النار آمين اللهم لا تعذبهم في النار آمين اللهم لا تعذبهم في النار آمين اللهم لا تجعلهم من أهل النار آمين اللهم اجعلهم من أهل الجنة آمين اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين وحسن أولئك رفيقا آمين يا رب العالمين الله اللهم اغفر لنا وارحمنا آمين. واغفر لوالدينا آمين. اللهم اغفر لميتنا آمين. اللهم اغفر لمن سبقنا بالإيمان آمين. يا رب العالمين آمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر مدبر يا خالق يا باري اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين آمين اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين آمين اللهم لا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم تقبل دعاءنا آمين. اللهم استجب دعاءنا آمين. اللهم استجب دعاءنا آمين. اللهم لا تح... لا تحرمنا هذا الأجر الخير يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء يعملها والله خبير بما تعملون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فلولا إذا بلغت الحلقان فلولا إذا بلغت الحلقان تنظرون ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين آية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون